Clemens Peters met het NOS Journaal. Ziekenhuis in het... Daarbij zijn tientallen doden gevallen. Door de verwoestingen zijn operatiekamers buiten gebruik. En ook is er een groot gebrek aan hulpmiddelen. Door de aanhoudende luchtaanvallen zijn in Oost-Aleppo vrijwel geen medische voorzieningen meer beschikbaar. De twee 16-jarige scholieren Femke en Sam uit Bergen-op-Zoom... die dinsdag verdwenen, zijn terecht. De meisjes zijn ongedeerd gevonden in de Portugese bladplaats Albufeira. De twee waren dinsdag zonder iets te zeggen met het vliegtuig naar Malaga vertrokken. Waarom is nog steeds onduidelijk. ProRail is begonnen met de herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Winsum. Dat is zwaar beschadigd na een aanrijding gistermiddag tussen een trein van Arriva en een melktankwagen. Bij dat ongeluk raakten 18 passagiers van de trein gewond. De werkzaamheden gaan vannacht en ook de rest van het weekend door. Maandagochtend moeten er weer treinen rijden tussen Groningen en Rode School. Van de 200 demonstranten die vanmiddag een protestmars wilden lopen door het centrum van Den Haag zijn er 166 gearresteerd. Dat gebeurde nadat de burgemeester Van Aartsen de demonstratie van de antifascistische actie op het laatste moment had verboden. Volgens de gemeente was het niet toegestaan dat de demonstranten hun gezicht bedekten, maar dat deden ze toch. 41 reizigers zijn op de Brusselse luchthaven Zaventem uit het vliegtuig gezet vanwege overmatig drankgebruik. De groep zou van Brussel naar het Spaanse Alicante vliegen. Volgens de bemanning was er bij het instappen al sprake van dronkenschap. En volgens de VRT werden de passagiers eenmaal in het vliegtuig nog vervelender. Cabinepersoneel werd bedreigd en er was ook sprake van licht fysiek geweld. In de Eredivisie heeft PSV opnieuw punten laten liggen. De landskampioen kwam tegen Willem II niet verder dan een gelijkspel, 0-0. PSV staat derde, drie punten achter koploper Feyenoord. De andere uitslagen zijn FC Groningen door Den Haag 2-1, Excelsior Sparta 3-2, Heerenveen Vitesse 1-1 en in Almelo won wat, iets met Heracles 2-1.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 First time I met House, she was deeper than deep. I felt a chill down my spine, from my head to my feet. First time I met House, I knew our love would last forever because that night she blew my mind. It was a sign from the divine. I met House, I didn't know quite what to do. I'd wake up in a cold, hot sweat, wondering was it true? Was my mind playing tricks on me? Did my heart and my ears deceive? Or was it just a lovely dream I had one summer's eve? First time I met House, I promised I'd leave her for no other. Even though I knew she had a million lovers just like me. Embraced in her songs and melodies, forever dictating my Saturday nights.